Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Frankrijk en de VS werken samen aan een plan voor een staakt het vuren in Libanon... dat drie weken zou moeten duren. In die tijd zouden Israël en Hezbollah moeten onderhandelen over een diplomatieke oplossing. Het plan van Frankrijk en de VS wordt gesteund door Westerse en Arabische bondgenoten. Israël zegt graag een diplomatieke oplossing te willen. Dat zou beter zijn voor zowel Israël als de Libanese bevolking... zei de Israëlische VN-gezant in een toespraak voor de Algemene Vergadering. Maar als de diplomatie faalt, zal Israël alles doen om de aanvallen van Hezbollah te stoppen... voegde hij eraan toe. Het Groningse provinciebestuur is gevallen over de bouw van windmolens in de Eemshaven. Binnen de coalitie stemden BBB en twee leden van Groninger Belang tegen de komst van het windmolenpark... waarover tien jaar geleden al een principebesluit was genomen. Coalitiepartner de ChristenUnie zegt erop daarop de samenwerking op. De partijen hadden in hun hoofdlijnenakkoord afgesproken dat er geen nieuwe windparken zouden komen... maar dat oude afspraken zouden worden nageleefd. Volgens de ChristenUnie gaat het om de betrouwbaarheid van de overheid. Maar de Groningse BBB zegt dat nieuwe inzichten belangrijker zijn dan oude plannen. Een Belgisch koor moet op het laatste moment een ander lied instuderen... voor een viering met de paus aanstaande zondag. Het koor had een gezang voorbereid van de onlangs overleden priester-componist Paul Schollaert... maar hoorde pas deze week dat Schollaert zich in de jaren 70 schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Toen werd alsnog voor een ander lied gekozen. Paus Franciscus komt vanavond aan in België en blijft daar tot zondag. Dan is er een grote eucharistieviering in het Koning Boudewijnstadion.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 It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life, my world. It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I, things I do, I do them no more.